een Klomp met het NOS-journaal. Saminkel, die doordreigde te breken, heeft het gehouden. De dijk ligt net over de grens bij Zevenaar. Als hij wel was doorgebroken, zou de snelweg A3 onder water zijn gelopen. Tussen Arnhem en Oberhausen zou dan geen verkeer kunnen rijden. Gisteren werd een noodtoestand uitgeroepen in het gebied... omdat het water bijna drie keer zo hoog staat als normaal. Inmiddels is het water weer wat aan het zakken. De brandweer blijft voor de zekerheid nog wel bij de dijk. Het Japanse jongetje dat werd vermist in een bos is levend teruggevonden. Zo'n 150 reddingswerkers en militairen hebben de afgelopen dagen naar het ventje van Zeven gezocht. Omdat er wilde beren leven in het bos werd voor het ergste gevreesd. De jongen werd voor straf achtergelaten door zijn ouders. Die zeiden eerst dat ze hem kwijt waren geraakt tijdens het zoeken naar eetbare planten, maar gaven later toe dat ze hem wilden straffen omdat hij stenen naar auto's had gegooid. De politie bekijkt of de ouders vervolgd kunnen worden voor het achterlaten van hun kind. In de Amerikaanse staat Texas zijn drie militairen omgekomen toen een legervoertuig van de weg raakte en in een meer terecht kwam. Drie andere militairen raakten gewond, zes van hun collega's worden nog vermist. Het meer in Fort Hood was buiten zijn oevers getreden. Texas heeft al tijden last van overstromingen. In de afgelopen maand is er op veel plekken een recordhoeveelheid regen gevallen. Mensen die een levenslange gevangenisstraf hebben gekregen... moeten na 25 jaar de kans krijgen om vrij te komen. Staatssecretaris Dijkhoff wil dat een adviescommissie gaat bekijken... of een gevangene daarvoor in aanmerking komt. Gevangenen worden ondervraagd door de commissie... maar ook nabestaanden en slachtoffers. Daarnaast moeten gevangenen een psychiatrisch onderzoek doorlopen... bij het Pieter Baan Centrum. Het weer op de meeste plekken droog, bij minima rond de 15 graden.